Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De troepen van de Ivoriaanse gekozen president Ouattara hebben de stad Abidjan grotendeels in handen. presidentieel paleis en de ambtswoning van de zittend president Bakbo zijn omsingeld. Het offensief van Ouattara's troepen kwam gisteren tot stilstand, maar werd met hulp van de VN en Frankrijk hervat. Internationale en Franse troepen beschoten wapenopslagplaatsen en militaire basis, onder meer bij het presidentieel paleis. Het kabinet krijgt het moeilijk om de boete voor langstudeerders door de Eerste Kamer te krijgen. De SGP noemt het niet in de haak als ook huidige studenten 3000 euro extra collegegeld moeten betalen als ze meer dan een jaar te lang over hun studie doen. De steun van de SGP is waarschijnlijk nodig in de Eerste Kamer. Zanger Michel Martelly wordt de nieuwe president van Haiti. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen kreeg hij bijna 68% van de stemmen. Na de bekendmaking barstte een volksfeest los. Martelly, die bekend werd als Sweet Mickey, heeft geen politieke ervaring. Als president wordt hij mede verantwoordelijk voor de besteding van miljarden aan hulpgelden. Politieke oplossing in Libië blijft ver weg. De Nationale Overgangsraad van de Opstandelingen in Benghazi verwerpt, elke oplossing waarbij Gaddafi of een van zijn zoons een rol krijgt. De Libische regering zegt bereid te zijn tot alle hervormingen, maar dat Gaddafi moet blijven. Volgens een woordvoerder wordt het zonder Gaddafi net zo'n chaos als in Somalië of Irak. In Kazachstan is vannacht de Gagarin-jubileumvlucht van start gegaan. Een nieuwe Russische Soyuz-ruimtecapsule is met twee Russen en een Amerikaan vertrokken naar het ruimtestation ISS. De capsule heet Yuri Gagarin. Op het omhulsel is het gezicht van de cosmonaut geschilderd. Volgende week is het 50 jaar geleden dat Gagarin als eerste mens de ruimte inging. Het weer overwegend bewolkt en droog bij temperaturen rond een graad of 5.